Kees Schoot met het NOS-journaal. De gevoelige informatie over IS die president Trump met de Russen zou hebben gedeeld... kwam volgens de New York Times van Israël. Trump zou met het delen van de informatie een bron in gevaar hebben gebracht. De Russen zouden de informatie weer kunnen delen met Iran, een vijand van Israël. Trump zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Een man uit Hengelo staat terecht voor het verspreiden van kinderporno en ontucht met meisjes van 4 en 5 jaar oud. Hij had ongeveer 1 miljoen foto's en films met kinderporno in bezit. De man liep tegen de lamp door een foto van een meisje in een speeltuin. Via de fabrikant van de speeltoestellen kon de locatie achterhaald worden. De man uit Hengelo heeft bekend. De organisatie van de Eritrese conferentie in Veldhoven, die vorige maand niet mocht doorgaan, gaat de gemaakte kosten verhalen op de gemeente Veldhoven. Ze eisen minstens 180.000 euro. De burgemeester verbood de bijeenkomst nadat er een grimmige sfeer was ontstaan tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. Op Bonaire is 25 jaar cel geëist tegen een Venezolaan. Die heeft bekend dat hij een agent heeft doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een overval op een woning die hij pleegde met vijf landgenoten. De agent achtervolgde de mannen toen hij struikelde en daarop werd hij door het hoofd geschoten. Oeganda heeft een vertoning van de Nederlandse film De Eetclub verboden. De film zou homoseksualiteit verheerlijken en dat is verboden in het Afrikaanse land. De Eetclub is gebaseerd op een boek van Saskia Noord en zou vertoond worden op een festival. De Nederlandse ambassade in Oeganda betreurt het verbod. Maria Sharapova mag niet meedoen aan Roland Garros. Ze krijgt geen wildcard vanwege haar dopingverleden. Sharapova won het tennistoernooi in Parijs twee keer. De afgelopen 15 maanden was de Russin geschorst wegens het gebruik van meldonium.